Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Alles is weer duurder geworden. Afgelopen maand waren de prijzen voor spullen en diensten 4% hoger dan een jaar geleden, zegt het CBS. Vooral eten en drinken was veel duurder, net als tabak en drank. Was in oktober ook al zo, maar toen lag de inflatie nog ietsje lager doordat energieprijzen lager waren. Economen zijn het dus niet over eens waarom de inflatie zo hoog blijft. Volgens sommigen komt het door hoge salarissen. Anderen zeggen dat het door de hoge winst bij bedrijven komt. In Australië heeft een oud-medewerker van kinderdagverblijven levenslang gekregen... voor het seksueel misbruiken van bijna 70 meisjes. Hij zet er ook beelden van op het dark web. En viel door de mand door een laken dat te zien was op een van de video's... zegt correspondent Meike Weijers. Een van de agenten herkende dat laken... want die worden veel verkocht aan kinderdagverblijven... in de deelstaat Queensland in Australië. En uiteindelijk werd hij dus in 2022 opgepakt. De slachtoffers waren tussen de 1 en 7 jaar oud. Goed nieuws voor alle mensen die achteraan de ticketrij terechtkomen bij de Marathon van Rotterdam. Vanaf 2026 mogen er minstens 6000 lopers meer meedoen. Eerst wilde de stad het eigenlijk niet, maar nu is de burgemeester van Rotterdam toch akkoord gegaan. Daardoor kunnen er over twee jaar in totaal 25.000 mensen aan de start van de marathon staan. Een vrouw in Amerika heeft een truc gevonden om gratis te vliegen. Ze stapte op een vlucht naar Frankrijk zonder dat ze een stoel had. En de hele vlucht heeft ze in de rij gestaan voor de wc. Was ze klaar, ging ze weer naar een andere wc. Dat viel op een gegeven moment wel op. Deze passagier hoorde de stewardessen erover praten. I heard them saying, like, we have a passenger who we think was hiding in the laboratory during takeoff. She does not have a seat. She did not have a boarding pass. Eenmaal in Parijs werd ze door de politie meegenomen. Grote vraag is hoe het is gelukt om door alle security te komen voordat ze was ingestapt. Daar heeft de luchtvaartmaatschappij nog geen antwoord op.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 knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high jumped so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. as he spoke right out. Talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick. right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. told me other times he worked for minstrel shows. Traveling throughout the South, he spoke with tears of 15 years. How his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said I danced now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles Mr. Bojangles. Kom op. Ja, we zijn wel weer eh, in het laatste uur van, eh, van, eh, van The Boys Are Back in Town. Ja, niet over, we zeggen het laatste uur. Kom even. Het vliegt voorbij. Ja. Ik, wil, nog even verder leven hoor. Ja, ik, ik heb alleen wel een mededeling dat het beeld ligt er eventjes uit. Wordt aan gewerkt. Geen idee wat, wat het is. Maar ja, we zitten ook al op ja. de FM-band waar we niet op zitten. Dus, we hebben hier eh, zeven monteurs in de studio. Maar eh, eentje is met de kabels bezig. De ander is het eh, beeldscherm aan het nakijken. Ja, het moet allemaal goed. En er staat LG op, dat, op die televisie. LG, staat live is goed, betekent dat. Ik, hoor wel, ik hoor wel de voordeur. Ik heb geen idee waar er de trap op komt, maar... wat is dit nou dan, jongens? Jezus. Nou, wat komt daar naar nou binnen, jongens? Wie is dat nou dan? Jeetje. een hoop, hè? Wat leuk, man. Ja. Oh, een mooie, mooie Sinterklaas, Johan. Ja, knappe vent, ja. knappe vent is het. Ja, wel een klein mannetje, oh. dat wel. Maar knappe maar... vent. Klein ah, mannetje. Hij komt niet uit Beter Britta. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Heemskerk heb ik gehoord. Ja. Nou, we, gaan, hey, Sinterklaas op de binnen. Nou, wat leuk. Sinterklaas, goedemorgen. Hallo allemaal, zeg. Wat gezellig hier. Ja, wat een verrassing. Fantastisch. Ik hoor mezelf bijna niet, uh, Nee, jongens, eventjes, even. Ja. nee, dat kan wel kloppen, want ja, dat doe ik de verkeerde schuif dicht natuurlijk. Van de zenuwen natuurlijk. Goeie, goedemorgen allemaal. Zeg, wat gek met de tandjes. hey, die meneer Boon, die ken ik geloof ik. Ja, ja, wij kennen elkaar. Ja. wij kennen elkaar. Ja, ja. Ik bracht elke, elke weekend bracht ik jou, eh, jouw loon. Hè? Ja, ja, ja. Dan zei ik altijd, Boontje komt ons in loontje. Of ja, hij dat? <laughs> Ja, ja, wel in pepernoten, dat vind ik jammer. Ja. Maar wat gezellig is het hier in de studio. Luisteraars, eh, wat, leuk dat jullie mij willen ontvangen. Ja, nee, maar altijd Sinterklaas. We kunnen u helaas niet zien in verband met technische storing. En ik heb het natuurlijk verschrikkelijk druk. Dat ja, kan je, ja, want eh, de, aanloop naar volgende week donderdag, als ik jarig ben. Ja, ja. Je, je kan je wel voorstellen wat dat allemaal vraagt van Sinterklaas. En eh, met name ook natuurlijk van zijn hulp. hè. ik, mag niet meer, uh, ik mag niet meer knechten zeggen, want dat is verboden voor de wet. Hè. Dat is discriminatie, heet dat. Dat heet zo. En ja, ik heb ook geen echte zwarte medewerkers meer. Maar? Eh, ik moet nou eh, afdracht doen, loonafdracht moet ik nou doen. Loonafdracht. Dus eh, werken nou wit. Ja, oh, ja, met hier en daar een veegje. Hè? Maar ik merk, ik merk wel dat er, er zijn wel een boel klachten gekomen sinds die wet. Dat de meeste schoorstenen die zijn niet meer zo schoon als vroeger. Nee, dat en dan klopt. kun je wel zien aan de, aan de, aan de pieten. ze zijn niet zwart meer. Ik, ik zag laatst een foto van een moskee. En er stond helemaal zwart van de schoenen. Ja. Oh, daar ja. krijg je druk mee. Ja, dus ik dacht bij mij ja, allemaal wel klagen over Sinterklaas en over de cultuur... maar wel allemaal massaal je schoen zetten. Ja, dat is, ja Sinterklaas, ja, daar heeft u wel weer, eh, wel weer gelijk aan. Maar, uh, maar god, eh, ja. Dat is ongelooflijk, hè. Maar ik heb u vorige week of die week ervoor aanzien komen in Zandvoort. Ik, ik, ik, ben op dieet, dus ik kom helemaal niet aan. Hoe kom je erbij? Neem me niet kwalijk. Nee, nee, nee, nee, het valt er weer af. Het valt er weer af, het valt er weer af. Leek zag u aankomen over het strand bij de KNRM in, in Zandvoort. ja, de boot staan de Koninklijke uh, Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. Ik heb, vroeger heb ik wel eens meegevaren met die jongens. Ja. Want eh, dan lag mijn stoomboot lag, eh, ergens op de Noordzee voor anker. Ja. En dan kon ik daar niet zo makkelijk komen met een, gewoon, met een bootje of met een, met een rubberbootje. Want er was de zee wat wild en dan brachten ze mij altijd van de kamer en Brachten ze mij ah, persoonlijk. leuk wat leuk. Ja. Dat, dat was zo leuk, joh. Heb jij wel eens, heb jij wel eens meegemaakt dat je, dat je zeg maar op zo'n boot mocht van de kade? Nee, nee, verleden jaar heb ik het wel meegemaakt. De intocht op Zandvoort heb ik op strand gekeken. Toen was het heel slecht weer. Dus toen had u het niet makkelijk. Nee. Uw haar zat ook erg in de bar. Ik heb het nooit makkelijk, hè? Oh. Nee, ik heb het nooit makkelijk. Dat was, niet, eh, was het niet dat jaar dat Sinterklaas allemaal, allemaal stukjes in zijn baden zit? Vanwege het slechte weer? Ja, hè? stukjes in mijn baard. Ja, ja, ja. Geklotste die boot en klotste de oksels en dat soort dingen. Wat bedoel je? Nee, niks. Eh, gewoon uh, eh, zeemeeuw en die Ik ben laatst, is wel leuk om te vertellen. Als Sinterklaas ben ik nog naar Parijs op vakantie geweest. Vanuit Spanje. Naar Parijs. En als je dan in de Notre Dame, als je daar naar binnen gaat... Hè, dan gebeurt er iets wonderlijks. Hè? Dan, dan kom je heel, eh, ja, dan kom je op een hele, hele bijzondere manier naar buiten. Ik ging naar binnen als Sinterklaas... en ik kwam als Lazarus naar buiten. Nou. nou. dat is een wonder, oh, inderdaad. Aan de wijn. Aan de wijn dat is echt een wonder, ja. Echt een bischopswijn toch wel, hè? ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja Dat, gebeurt. Dat, dat, is wel zo. Notre, ja, Dame, ja. Ik ben helemaal niet in Spanje geboren, jongen. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, nou ga je nieuwtjes vertellen. Ja, nou ben ik benieuwd. Nu zijn we heel benieuwd. Madrid, toch? nee. nee. Ik ben eigenlijk een oude Turk. <laughs> ja, ik ben, oud, ik ben in Mira geboren. ja. van Mira. Ik ben een Mira. En, oh, nee, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Mira, Mira, Mira. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, nee, laat maar niet Ik zeg het, hou het netjes. <laughs> ik zeg het ook niet. Maar in ieder geval, ja, daar ben ik geboren. Toen zijn mijn ouders geëmigreerd naar Spanje. Oh, ja. En toen ben ik mee geëmigreerd. Hè, want je ouders nemen je dan naar nou, vervoer. Deze, dat namens de kinderen mee. Hè, tegenwoordig laten de kinderen... Nee, nee. En dan, gaan, ze gaan, ze, gaan ze zelf op stap, gaan ze emigreren. Sinterklaas, had, ja. uw vader ook een baard? Of mijn vader een baard had? Ja, u zegt net, u bent door uw ouders meegenomen. Of wat? u... Ja, en uw moeder een snor? Ja, <laughs> ja dat klopt. Dat, dat, dat, dat inderdaad, Als je uit Turkije komt, dat heb je van. Ja, dat, ja, ja niet oneerbiedig bedoeld, maar het is wel waar, Johan. Dat is inderdaad, ja. ja. Maar in ieder geval, eh, ja, ik, ik heb daar in Spanje, ben ik daar opgegroeid. Ja, wij hadden daar een luxe paleis. Mijn vader die was nogal bemiddeld. Die had wel een patiënt, om het zo maar te zeggen. Dus die heeft daar een optrekje gekocht. En eh, daar ben ik later ben ik daar blijven wonen. En dat heette toen het Paleis van Sinterklaas in Spanje. Kijk. En ik had mijn eigen zwembad. Hoe spreek je dat uit in het Spaans? Een zwembad? Nee, dat paleis. O oh jee. Ja, mijn... mijn, <laughs> mijn, Dus was in die Casa de Clasa? Palacio. Zoiets, ja. Ja, ja, ja, ja. Palacio. Palacio. Palacio. Palacio de Clasa. Maar ik ging er ook regelmatig zwemmen. En dan, en dan, uh, dan eh, eh, dus mijn baard helemaal uh, En dan belde ik naar Nederland. En zeker meneer Boon, die woonde in de Tempelierstraat in Haarlem. Die kende ik goed. Die kwam dan over naar Spanje. En die nam als zijn, de nam niet mee. En dan werd ik geondoleerd in Spanje. Ja? Ja, bij het zwembad. Ja. Maar meneer Boon die deed er heel lang over. Hè, want die was meestal baantjes aan het trekken in mijn zwembad. En een beetje in de zon eh, aan het bakken. Ook ik herinner me dat ik altijd binnen moest blijven. Ja, verklapt dat nou oh, dan allemaal niet. Dan die man verklapt alles meteen in de uitzending. Dat moet je niet vertellen, jongen. dat, dat, dat houden we onder ons. Ja. Sinterklaas, ik, heb, ik krijg vragen binnen van luisteraars. Oh, ja, Mag ik eh, er eentje... Er is er eentje, heel toevallig... Nou. Eh, die was hier dus straks. Eh, Thomas de Jong is dat. En die vraag van, eh, beste Sinterklaas, hoe kan het... dat er in de, beide chocoladeletters in de letter O... meer chocola zit dan in de I? Hoe kan dat? Ja. Nou, dat klopt helemaal niet, dat verhaal. Want het is namelijk zo... Dat, beseffen de mensen niet. Hè? Mensen beseffen wel meer niet. Maar een chocoladeletter dat is niet de vorm die de hoeveelheid bepaalt. Het is het gewicht. Ja. Juist. He, want we weegt nog zwaar wat weegt nou zwaarder, een kilo lood of een kilo veren? Hm. Nou, dat, er ligt er dat, dat chocolade in zit. Dat, nee, dat weegt oh. allebei even zwaar. Een kilo is een kilo. Kilo is een kilo. Ja, een kilo is een kilo. En zo is het met chocola Als er 500 gram op staat... Dan, dan heb je 500 gram chocola. Of het nou een X is, of een O, of een W. of een, of een, nou, Sinterklaas, hoe vindt u dat er tegenwoordig ook met augurken verwerkt worden? Met augurken? Ja, dat klopt. Ja, chocola met augurken. Kerstbekker, die heeft... Kerstbeker Amsterdam, ja, die heeft... Augurkenkoning. Daar moet ik mijn hoofdpiet eens over bellen. Wat, wat, is, ja. wat is er aan de hand, joh? Nou ja, dat, die heeft eh, een, letter gemaakt waar augurken in zitten. Ja. Een letter waar augurken in zitten? ja, dat is, ja, correct. Ja. ja, Paul van Gorkum zou zeggen, drommels, drommels en nog eens drommels. Zeg. Wat, wat, Ja, maar het is, het is wel zo. En het schijnt dan een delicatessen te zijn ook. Ja. Maar dat is ook zoiets als de Dubai chocoladeletter. Ja, ook zoiets, ja. Ken je dat? Pizza's nootjes, uh, ja. peperduur. zijn er meerdere, ja ik heb wel, uitgebracht met een J. Ik, ik, ik heb wel een, oh, eh, een, een, een, een, een oliebollenkraam in Schalkwijk. Ja. En die heeft een zogenaamde Dubai Bol. Ja. Wat is dat? Ja, dat is een, een, een, oliebol. Ja. Maar eh, daar zit... Uh, uh, nee, nee. Oh, ik heb gehoord dat ze Gordon erin verwerkt hebben. Gordon? Gordon uit Dubai. Gordon. Oh, dat, zou ook Dat zou ook maar als het maar niet zijn ballen zijn. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nou, dag, avond. <laughs> En wat Sinterklaas, uh, eh, ik, ik begrijp het. En uh, de laatste die zei van, oh ja, nee, maar nu, nu, nu snap ik het. Want uh, want zij heet Ina. Maar ze vraagt ieder jaar vraagt ze de letter O. Want ze zeggen eh, ik heb mijn naam begint met een O, er zit meer chocola in. Is het helemaal niet waar. Klopt helemaal niks van. Klopt helemaal niks van, lieve Ina. Als jij een O krijgt, dan eh, heb je niet meer chocola. Als je een I hebt van 500 gram, dan is het net zo... Eh, Lang, dat doe je dan net zo lang mee als een oven van 500. Ja, ja. en dan heb ik nog een vraag, want we blijven gewoon binnenkomen. Eh, ja, ja. De Sinterklaasliedjes, die zijn ja, heel, erg, heel erg veranderd in de loop der tijd. Oh, het is er met de Sinterklaasliedjes dan? Ja, ik weet het niet, dat is de vraag. Van, eh, merk je dat? Ja, ik, eh, het wordt steeds meer gezongen. Sinterklaasje, blijft maar buiten met je knecht. Met je, medewerker, met je medewerker. met je medewerker. Met je, medewerker. ik, zie, ik, zie dat je, ik zie dat u nou binnenkomt met een, met, ja, een Pieterband mag je niet zeggen, want daar is het te groot voor. Maar een gigantisch eh, orkest wat je bij hebt. En dan ga je mee over straat. Goedemorgen, jeetje. Oh, Sinterklaas zit binnen. Wat leuk. Wat leuk. Ik denk al, waar blijft hij? Ja. hallo. Hallo, luisteraars. Ja, ik, ik, kom zo. Mijn mama komt ook de trap op. Mama, kom maar naar boven. Sinterklaas is er. Nou, daar zal ze blij mee zijn, denk ik. Die past nooit in die zak. Oh, leuk zeg, wat gezellig. Mag, mag ik u... heiligheid, mag ik u een hand geven? <laughs> Ja, natuurlijk. Maar mevrouw, wie bent u? Ik ben de moeder van Harm. Dus mijn, mijn eh, moeder is dat, eh, Sinterklaas. Is een leuke vrouw, hè? vindt u niet? Is niks voor u? Oh, hou op, Harm, hou op. Ja, de, de, de, ongelooflijk stel komt er nou binnen. Ja, wij, wij nodigen ze niet uit. Ze komen, we hebben ooit, we hebben ooit uitgenodigd. een ooit een kaart ingevuld van Stichting Simawi. En nu komen ze gewoon iedere keer. Ik zou het wel heel erg op prijs stellen, Willem... als jij nou voor Sinterklaas een leuk stukje muziek had. Ja. Gaat dat, kan dat niet gebeuren? Ja, dat kan wel gebeuren. Maar ik, ik had er eentje klaarstaan van als u weer weggaat... Ja, nee. Ik Want moet, eh, de jongens, eh, het orkest daar, die staat ook al op als je kijkt. Wou je me nu al weg hebben Nou, ik niet, maar die band moet verder. Oh, de band moet verder. Kijk maar achter Nou, dan moet ik afscheid zitten nemen. Daar, zitten, daar trouwens ook meisjes bij? Waarbij? Dus je hebt Zwarte Pieten en zitten er ook meisjes bij. Zwarte Pieterinnen. Maar nee, heette die Petra's? zwarte Petra's, ja. Oh. Je Pedro's en Petra's. Oh, ja. ja. ja, Heb je dat? Ja. Ja. die zijn niet voor de poes. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. We gaan nu te gek. Ja, we gaan nu te gek. Ja, Maar eh, Sinterklaas, eh, ik, weet, ik weet dat je het heel erg druk hebt. Wij ook trouwens. Ja. Ik eh, ik nou, daar wil ik alle mensen hier in, in Nederland... wil ik allemaal een hele fijne Sinterklaastijd toewensen. De, de, volgende week zijn ook mensen die vieren op 6 december. Weet je hoe dat zit, Johan? Met... Omdat u dan jarig ja, bent. Eigenlijk, is ja. Dat, eigenlijk komt dat uit België. België? het is echt waar, dat vier op 6 december. En wat nog wel veel gedaan wordt, maar dat zal u zelf ook merken... je hebt de intocht en heel veel eh, dorpen die vieren de uittocht. En dat doen ze ook op 6 december. Ah, ja, ja, op 6 december gaat u met de boten weer uit. Ja, want ik weet al uit de, uit de Sinterklaasconferentie van Toon Hermans. Ja. Die, eh, die heeft het erover van 6 eh, december. die knecht die staat altijd te lachen. 6 december staat hij op dag gaat hij staan lachen, idioot. ja. En dat is 6 december. Ik denk, ik ben toch 5 december jarig? Of word ik nou zo oud en sneeuw dat ik dat nou ook al vergeten ben? Het is zo'n belangrijke dag, die vieren we gewoon een paar dagen geweldig man. Muziek, muziek, muziek de ik, eh, Ik, ga achter de fanfare aan. Ga je maar achter de fanfare aan. weer. Dag Willem, dag Gerry, dag, Johan, dag ziens. Kijk, dag. Ah, wat een gek huis, jongens. Het is werkelijk niet te geloven mij. Dat, eh, Sinterklaas in ik, in de uitzending. En eh, nou ja, met hem... Nou, wat, mij opviel, dat hij ja. had niet eens de, de traplift nodig. Hij, kon, eh, liep zo de trap. Hij liep zo de trap af als hij jongen. Wat, wat, wat, een, wat een kwieke bisschop is dat nog, zeg. Dat is een, een hele... Een, ja, hoe oud zou hij zijn? Geen idee hoe oud hij is. Nou, hij is heel oud. Echt heel oud zo auto's is de weg naar Rome. Nou, die is, oh, auto, die is auto. Ja, nee, nou goed. Ik zie dat eh, ze zijn ook weer bezig van de technische dienst hier. Dus ik hoop dat we zo weer beeld hebben. Maar uh, ja, ik zou zeggen, we, gelukkig hebben we de foto's nog. We hebben, de, hebben we de foto's van Sinterklaas? Hebben we foto's gemaakt? <laughs> Nee, hè? Nee, nee, nee. Mocht niet. Nee, dat mocht niet, hè? <clears throat> Was verboden. Nou ja, goed. Ik zal even een stukje muziek zetten.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 Love of the Common Dit was een speciale, speciale remix, was dit? Ik heb vroeger eh, met, eh, met de Ruud Janssen band hebben we dit wel gespeeld. Echt waar? En ja. deze versie, wie hijgde er zo? Was dat? Ja, was ik, ja. Dat was jij, was ja. niet. <laughs> Nee. Nee, nee, nee. nee. Ruud hijgde altijd, hè. Dus ja, dat is zo, ja, dat <laughs> is zo. viel niet meer op, eigenlijk. Ze hebben, ooit, ze hebben ooit een restaurantnaam vernoemd, heb ik gehoord wel. Nee, het Heigende Hert. Oh, het Heigende ja, ja, ja, ja, Het Heigende Hert, daar ja komen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, wat een gekke ochtend, jongens. Wat, uh, wat, ja, er is eh, alles gebeurd, ja. ja. Niet te geloven. Ik, eh, ik, ik heb ook een heel belangrijk nieuws, Willem. Wat dan, jongen? Wat heb je voor nieuws? moet ik het vertellen, mama? Vertel jij het? Nee, blijf, ga je doe, jij, ik ben te emotioneel daarvoor. Doe jij het maar, hangen. Nou, we gaan namelijk emigreren. Wat? Hè? Ja, wij gaan emigreren naar Canada. Canada? Canada. Canada. Oh, wacht even. Oh, Canada. Naar, naar Na Hey, naar Ja, die kant gaan we op. Echt waar? Misschien dat we wel eens bij Joke op visite oh, gaan ook, hè? Leuk, hè? Leuk, hè, Joke, hè? Joke, stuurt, Joke stuurt gelijk een berichtje van niet zeggen dat ik in Hamilton woon. Nee, maar ik, kon, ik, kon het zelf kon ik het eigenlijk niet vertellen, want ik, ik was zo emotioneel. Maar Hangem heeft het gelukkig al gedaan. We gaan inderdaad emigreren En wanneer gaan jullie dan? Dan moet nou, als de cursus Engels afgerond is, want ze kennen nog geen Engels. Dus je moet je kan pas, Engels maken. Je kan pas emigreren als je een beetje... Maar ze spreken in, in Canada toch geen Engels? als ze spreken dat er Canadees. Canadees? Ja. Oh, is dat een andere taal dan? Dat denk ik. Oh. Joke, help! Ja. <laughs> maar, dat is, maar dat is ook Volgens mij praten ze gewoon Engels. Canadees Engels. Canadees Engels. Canadees Engels, ja. Daisy, biggie, mac Ja. Canadese doosjes bikkie, met Ja, ja. de le the Legend of Xanadu. Ja, Xanadu. Die plaat heb ik daar. juist. Ja, ja, ja. ja, nou goed, maar dat is zijde. Dus luisteraars, dus u hoort ons nog dit jaar. Komen we nog af en toe wat binnenwaaien? Als, ja. als Willem het goed vindt en Gerry ook eh, koffie, koffie genoeg in huis hebt voor, voor mijn moeder en mij. Tuurlijk. En eh, nou, dan eh, gaan we dus afscheid nemen eind december. Eind december. Jook zegt Frans. Ben spreekt Frans in Canada. Oh mijn god. Frans? Oh. Oh jee. Ja. Dan nou, mama, moeten we Frans Bauer maar bellen. Ja, Frans Bauer. Die zal het wel weten. Die zal het wel En zijn Franse neef natuurlijk, hè? Franse neef? Ja, Merit de Bauer. Oh ja. Ja, nee. <laughs> Ja, ik ken dat Bob de Bauer. Dat is een, eh, dat is een broer, die bouwvakker. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Nou, dat wil ik even mee te delen. Nou, dus nou dat, wel... Eh, ik ben ook nog even, kom ook nog even binnenvallen gezellig. Uh, maar, Sinterklaas eh, eh, gemist? Nee, ik, ik, ik heb Sinterklaas gemist. Oh, ja. Ja, ik, ik ja. het jammer hoor, want ik, ik hoorde onderweg wel op, de, op, mijn, op mijn radio wel van dat Sinterklaas hier binnen was gekomen. Met al die muziek muziekinstrumenten. Ja, ja daar liepen allemaal fanfare mensen. Ja, ja. liepen allemaal fanfare ja. mensen buiten. Nou, dat was heel gezellig, vond ik dat wel hoor. Maar goed, in ieder geval, ik, ik, ik kom even meeluisteren. Eh, oh, kijk, zeven. Oh, kijk. Het filmpje Sint valt hard van het paard. Ja, dat is hem hoor. Dat ik, doe, ik ga mijn bron ga ik niet verraden. Annemiek, bedankt. <laughs> Leuk. Ja, het filmpje is En eh, dit filmpje gaat dus op, op, de, op de pagina van het bruisende geluid van Zandvoort. Ja. Oh, echt? Ja, leuk. Ik weet niet, kunnen we dat doen? ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, bedankt. Goed. <laughs> leuk. Ja, Maar goed, eh, jij ging dus met die kip naar de hoer. Achter dat ging je helemaal niet doen. <laughs> Hij is ook snel afgeleid, hè? Er zit, de vader. Er zit, er er zit een moeder met, met een kindje zit achter de buschauffeur. Ja, vaak zo. Dat, eh, dat gastje zegt van... Eh, als mijn vader een, een, stier was en mijn moeder was een koe... Ja. dan was ik een leuk kalfje. Oh. Nou ja, die chauffeur die kijkt om die denkt van... nou ja, het zal wel... Dan zegt dat jongetje weer... Eh, als mijn vader scheidsrechter was en, en, mijn moeder die was uh, korfbalster... dan was ik een leuk uh, sportjongetje. Ja, eigenlijk. Eh, de klok komt straks. Na het volgende liedje. Oh jee. <laughs> Joe Jackson, Stepping Out. En eh, dat moeten veel meer mensen doen de mensen willen de kroon nog even horen natuurlijk. Hè? Want dat, jochie zei dus van ja, als, als ik nou... Eh, als mijn vader nou een stier was geweest en mijn moeder een, eh, koe... Dan was ik een leuk kalfje geweest. Dus zegt die buschauffeur, nou, als ik, als ik nou een, uh, een zuiplap was geweest... en mijn vrouw een, een prostituee... Wat was ik dan geweest? Zegt dat jochie, nou, dan was u waarschijnlijk buschauffeur geweest. Nou, kijk. Oh, god. Kijk, dat was de clue. Dat was de clue, ja. Nou, leuk, ja. Leuk, hè? Het is, het is, Zijnig, hè? Zijnig. Ja, <laughs> nee, maar het is altijd weer verrassend met jou. Maar ik moet altijd, altijd houd ik mijn vinger bij de microfoonknop. En denk nou, er komt nu iets wat eigenlijk door de beugel kan. <laughs> Eh, nou, ik heb helemaal geen beugel. Ik heb, ik heb, uh, dat, dat is een plaatje, Van jezelf. Je hele gezicht is een plaatje. Nee, nee, nee ja, ik, en, je heb, ik heb, wel een brug. Ik heb een brug. Heb je een brug? Ah, een brug. Ja, ja, en daarom oefenen wij af en toe met bruggetjes. Ja, dat is het. Maar ik heb er één in mijn mond, een brug. Ja. Ja, drie tanden. Maar Johan, Johan heeft het ook, hè? Wie? Johan. Welke Johan? Johan. Van, Orde, Barneveld, die... Uh... Die vermoord is? Tumble and Fall, Johan. Oh. For everything looks so much better on the outside. For every day's the same will turn into a long night. I paid too much for losing touch. Because the apathy will crack me up in no time. Because insanity becomes a state of mind. It comes around again. That warning sound can wake me from my sleep gotten in too deep, but when you call. to counseling, it doesn't bring the silence. And when the craziness becomes a boring ride, I'll be around again. With every bow you take the best of me. another start. Your time is up. I break the line. en ik krijg natuurlijk eh, gelijk weer berichtjes van uh, eh, Tumble en Vol. Van wie is dat nummer? Ja, jongens, even. Dit is van Johan. Ja, ja. ik ken Johan niet. Eh, wij kennen ook Johan niet. Ik ken wel Johan Boon, die was hier net. Die was hier net, maar die heeft, die heeft nooit geen en Vol gezongen. Daar geloof ik niks van. Nee, maar welke Johan is dat dan? Heb je ook een achternaam, die man? Dat is een achternaam. Johan. Johan. Hoe? Johan. Han. Johan. Han. Han heet die achternaam? Johan. Ja, Johan. dat zeg ik toch de hele tijd. Niet Johannes. Wie? Johannes, de doper. Johannes de de kont van Kober, de kop van Blik. Johannes de daar daar ben ik. Zijn mijn moeder altijd, hè? Ja, ja, oh, ja. Oh, echt? Ja? Ja, ja, is een mens, hoor. dat dan? Waarom? Ja? Ja, wij woonden naast de, de, de, de, de katholieke kerk in Deventer. Daar wonen we naast. Maar die gasten die bijeren in de godganse dag oh, natuurlijk. Oh, ja, ja, En daar was ze, ze zegt, ja, ik ben daar niet zo van. En... Eh, en eh, dan kwam de pastoor weer langs, of dominee, weet ik wat, wat, wat voor iemand daar zit. En eh, dan zei ze weer van, kijk, daar lopen ze, Johannes de Dober, de pont van Koper, de kop van Blik, Johannes de Dober, daar ben ik. Oh, wat leuk. Ja, ik kwam, nog een pastoor eh, tegen bij mij in de straat. Die zegt van, nou, die buurvrouw van drie huizen verderop, die had ruzie met haar man. Oh? Ik zeg, wat was dat aan de hand? Ja, die man had, had de baby onder de voetjes gekieteld. Och. Oh. Toen zei ik, nou, dan, dan hoef je toch geen ruzie om te maken. Ja, nee. Zij had gezegd van, eh, kan je niet even kennen wachten tot hij geboren was. <laughs> ik lach niet. ja, nou, voor al mijn collega's die ook luisteren in Amsterdam... Eh, ja, ik kan alleen maar zeggen sorry. <laughs> Goed. Eh, maar ja, ik moest nog... <laughs> Wat een mannetje ben jij toch. Wat? Moet jij uh, jongens nog een foto aan hebben? Ik kom hem nu maken, die foto. Een foto trekken. Dat wordt een hele mooie foto. Het wordt een hele mooie foto. Want, luisteraars, er komt op zandvoort.niels.nl een mooi artikel over de vrijwilliger van het jaar. En de boys are back in town. Nou, die combinatie dat is, toch leuk? Dat is heel leuk, vind ik. Song, song. everybody knows one song sung blue every garden grows one me and you are subject to the blues now and then but when you take the blues and make a song you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. words and make a song. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing know it started feeling good. You simply got no choice. Ja, ik hoor dat wij weer, eh, weer beeld hebben eh, volgens de, de, de vaste luisteraars. Nou, het zijn er <laughs> nogal wat. En die zeggen, wat gebeurt er allemaal in de studio? Lopen met camera's en zo. En, eh, en Gerry loopt op de catwalk, zagen ze. En, en, en Willem, die houdt zich altijd in. Die is altijd rustig. Ja, die is altijd op de achtergrond. Die is altijd, de man achter de schermen is dat. En ja... Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Vieren jullie nog Sinterklaas eigenlijk? Nee, dat is... Met ja. de groep doen wij het. Met de groep? Ja, met de groep gaan we het doen. Oh, en, eh, met Paul en zo? Ja, eh, ja, ja. <laughs> nog voor eh, iedereen weggaan. Uh, de meeste, wat ze allemaal... de een, een gaat naar Spanje, de ander gaat naar Suriname. De ander gaat naar... Spa naar Sparta? nee. Nee? <laughs> naar Engeland. Dus voor die tijd... dus dan zijn we de laatste keer zo'n beetje bij, met elkaar. Met kerst niet. Maar wat we gaan doen, dat weet ik niet. Maar meestal gaan we altijd met elkaar eten. En iedereen een klein cadeautje. Ja. <clears throat> Oké. doen we elk jaar. Dus heel, heel Surprise ook? Of? Eh? Nee, geen surprise. Gewoon iets kleins voor, voor een, klein bedrag. Ik heb Willem Gewoon... meenemen dan heb je surprises natuurlijk. Ja, dat weet ik. dan, heb je, dan, heb je, dan heb je een cadeau met een grote K. Dan van, heb je eh, dus echt wat. Dan halen we naar binnen. binnen. <laughs> ja. Maar we doen, zo doen we het altijd. Dus dat is altijd al gezellig. Het is, eh, ja, ik vind het altijd wel een bijzonder feest hoor. Dat, alleen ja, als je, als je volwassen bent en, en, geen kinderen hebt, dan, dan doe je er niet zoveel mee. Nee, daarom is het leuk dat je het met, met vrienden kan doen en zo. En, eh, maar, eh, maar jij dan, want jij bent een vriend van Sinterklaas. Ja. ja. Weet, je waar hij eh, allemaal naartoe gaat? ik weet precies waar hij allemaal naartoe gaat. Ik, beheer zijn agenda, als het ware. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is werkelijk niet te geloven dat jij dat weet. Maar ik moet nog eventjes met de Zandvoorters praten over een, een onbedenkelijke zaak. Hoor. Want op zaterdag 23 november, dat is, was op een op een zaterdag dat er op de eh, Van Lennepweg in Zandvoort... een, hennepkwekerij werd aangetroffen. Bij u thuis? Nee, niet bij mij oh, thuis. ik, heb, ik, heb daar ook wel eh, pakjes pakjes gebracht, schoenen gevuld enzovoort. Ja. Maar nooit gemerkt dat daar een... Eh, een uh, nou, alhoewel, laatst kwam er een Piet naar buiten. Ja. En die was een beetje, een beetje high. Ja, dan nou, zijn ze wel allemaal. Dan nou, zijn de meeste high, want ze komen van dak af natuurlijk. Ja, ja. Maar eh, die, die, was high terwijl hij op de grond stond. Oh. Dus dat was ja. Maar goed, een hennepkwekerij. Eh, nou, de, de, de, de, gemeente doet een oproep, luisteraars. De gemeente Zandvoort zegt, meld uw vermoedens. De gemeente Zandvoort hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving... voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort. Met regelmatige controles wordt hier een positieve bijdrage aan geleverd. Heeft u het vermoeden van criminele activiteiten? Meld dit dan bij de politie via 0900 8844. Ik ga dat nog even herhalen. 0900 8844. En u kunt het ook anoniem doen bij eh, Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Maar als je dat nummer belt, dan kun je gewoon je bestelling doorgeven? Ja, kun je ook patat... Dat is een toffe, eh, toffe stiftagent. Ja. Maar wat, wat, kun je dan, wat, wat voor activiteiten moet je dan melden? Wat, nou, zou dat kunnen zijn dan? Criminele activiteiten, Nou, waar jij je eh, bijvoorbeeld stiekem mee bezighoudt. Ja, die, ja, die grote lampen bij op jouw balkon. Hè, Laten we het daar eens even over hebben. Ja, daar heeft, dus rode lampen zijn het. Hè? Dat jij hier, <laughs> Weet jij, nou wat je zegt, hè? maar dat jij hier altijd binnenkomt... Infrarood, hè? Infrarood. Oh, sorry, neem ik wel. Dat jij hier altijd binnenkomt zo van... Eh, ja. Het snuiven, dat, eh, dat vertrouw, jij het, Willem? Ik vertrouw het niet. ik vertrouw Gerry absoluut. Blind. Blind. Danny Blind. Danny Blind. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, maar uh, in, wat anders, was je, had je verder nog wat? Of anders heb je nog een mededeling? Had je dus hoe die dat zegt, had je verder nog wat? Ja, ja, ja. Zo van, Met mijn uh, rot op. <laughs> Nee, luisteraars. Ja, luisteraars, zie mijn gezicht ernstig verdriet aan wegtrekken. <laughs> Nee, want jongens, wat is het namelijk? De volgende uitzending van ons. Ja. 13... 13 december. Is dat de volgende? Ja, zo over twee weken. Dus, dat is dus na Sinterklaas. Dus, en, maar voor kerst. de laatste kerst, voor, kerst. En voor kerst. Wordt, dat, wordt het dan een speciale uitzending? Of, of ehm, wil je daar, kun, je daar nou, iets over eh, vertellen? Uh, Dan start ik even de muziekje in voor jou. Oh ja. Ja? Ja. Nee, dat is helemaal de verkeerde. Jongens, doe dat nou toch eens een keer niet, man. Zo, kom maar. Roy Orbison was dat. Dat was Roy oh. Ja. Maar ik heb dat Ja, daar heb ik gezegd. Roy, ga eens even iets lezen. Weer Roy, hè? Het is weer Roy. Roy Roy. It's in the name. Hè? It's in de the Wat gaat er gebeuren? Gerry, wat gaat er gebeuren? Nou ja, eh, het, het, het leuke is dat we gaan een soort inloop kerstuitzending maken. En dat is? Oh, wat leuk. En dat betekent dat er mensen, gasten komen, die komen inlopen, zeg maar. Die komen inlopen. Hè? Maar er zijn nog gasten die zich eh, gemeld hebben? Wat er zijn al twee gasten die zich daarvoor gemeld hebben. Uh, onder andere tante Dini, tante Dina, sorry. Tante Dina, tante Dina, van... en eh, tante Dini, eh, de twee tantes hebben zich al... Ah, Ja, die niet, maar die... Oh. Eh, <laughs> ehm, dus die komen langs en die nemen ook iets lekkers mee. Hè? Want dat is... is dat een vereiste? Dat ze iets lekkers meenemen? Nee, Iedereen neemt iets mee. Tante Dini neemt de zuster van 18 mee, of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar... <laughs> iets Dat is een ander programma. Dat is een ander programma. Maar... <laughs> Dat is een beetje de bedoeling. Dus er komen dus verschillende mensen die in het afgelopen jaar... hier in de uitzending wel eens zijn geweest. Maar betekent dat, Gerry, dat ook, eh, ook mensen die het leuk vinden om een keer... Uh, en ook mensen die nog nooit hier zijn geweest. Die zijn Live en En u, krijgt de laatste kans om, om Harm en zijn moeder nog een keer te ontmoeten. Ja, dat is zeer zeker. Dat en wat ook heel erg belangrijk is, want niemand heeft hem hier gezien. Iedereen weet dat hij er is. Is namelijk de man achter de schermen. Ja. Achter en die komt ook. Die komt ook. De man achter de schermen. De man achter de, die komt ook. Ja, ja dat is... Eh, ja, dat is heel spannend. Ja, ja. Maar dat wordt dan een leuke uitzending. Eh, gezellig, met alles. Een beetje afscheid en een beetje... nieuw begin. Nieuw begin. Ja. En, eh, want de, de boys, de boys gaan door in 2025 natuurlijk. Ja. Ja, ja. hoor ik zojuist. Ja. Ik zie denk ik allemaal luisteraar plop, plop, plop, plop, plop. In de year 25, 25. Ja, Kijk, ja, het komt zeker. Uit, hè? Het komt uit, hè? Het komt uit, hè? Ja. Maar goed, eh, het wordt wel eh, heel leuk. Dan. Ja, het wordt heel leuk. Ja. Jezus, 13 december, jongens. Dat, ja. dat is niet normaal. Gaat het hard. Hè? Ja, het jaar is echt vandaag gaat zo hard. Het gaat, oh, het gaat zo hard. Maar was het een goed jaar? Ja, een goed jaar. Ja? Ja, het was een, eh, het was een goed jaar. Alleen de laatste paar weken zien we maar een eh, zwaar kut hoor. het was, was het zwaar... Eh, nou ja... En het wordt, wordt op de Nederlandse televisie ook gebezigd, uh, de, kutprogramma over. Mag het zeggen tegenwoordig. Je mag je alles zeggen. Ja. ja. Oké, nou ja, goed. En ja, als jullie zelf ook nog mensen kennen die... Uh, graag daar langs willen komen. Die langs willen komen. Eh, of die dat wel eens verteld hebben. Zo, ik zou graag wel eens een keer langs willen komen. Nou, dan, hm. dan kan iedereen gewoon eh, ja. komen. ja, dat is wel weer zo. Dat is wel weer zo. Ja, ja goed. nou, dat is prima jongens. ik, ik zit op, ik zit op acht minuutjes voor twaalf. en onze tijd zit er alweer op. Ja. Het programma wat hierna komt, dat is ja, in stilte gemaakt. In stilte? Ja, dat is geen programma. Oh. oh. Dus eh, ja, ik wil eh, even aansluiten op wat, eh, wat Gerine zei. En ik doe dat altijd met een muzikaal intermezzo natuurlijk. Mhm. dus voor iedere luisteraar die dat nu te luistert... en blijft luisteren, ook in 2025... vergeet één ding niet. Het was een goed jaar. When I of seventeen. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was seventeen. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. and it came undone. When I was twenty one. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines their chauffeurs would drive when I was 35. now the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old cake from the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year. Ja, je hebt kunnen luisteren naar drie uur lang The Boys. Och, hoe hebben we dat, hoe hebben we dat volgehouden gewoon? We waren back in town. We waren zeker, back in town. Zeker weten, ja. Eh, en eh, nou ja, goed. We eh. kijken uit naar 13 december, luisteraars. Nogmaals even een oproep, want u mag naar de studio komen 13 december, vrijdagochtend. Maar oh, dan is het wel het verzoek om iets lekkers mee te nemen. Oh, maar dat mag je toch helemaal niet vragen? Natuurlijk mag dat. Nee, dat kan je niet doen. Vietnamese lumpia's zijn nog heel lekker, beste luisteraars. Of bitterballen of zo. Eh. Nou, nou, nou, nou, daar hebben we één keer, gehad, één keer gehad met vriend Thomas, Thomas de Jong. Misschien ken je hem wel. Ja, ja. Mijn laatste uitzending hier ooit bij ZFM toen. Nou, toen heb ik een punt achter gezet, eventjes tijdelijk. En toen kwam hij dus aan met een schaal bitterbal En dat was niet normaal. <laughs> en met z'n tweeën hebben die hele schaal geloof ik leeg gegeten. met z'n eh, tweeën, alles? Ja, er was verder niemand, hè? Nee. Dus, eh, maar goed. Maar leuk, ja. Allemaal een heel fijn weekend, luisteraars. Dank voor het luisteren weer.